Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Australië worden bedrijven als Facebook en Twitter mogelijk strafbaar... als er via hun platform een livestream van bijvoorbeeld een aanslag wordt getoond. Het parlement heeft met een wet ingestemd... waarmee techbedrijven verantwoordelijk worden voor de gewelddadige foto's en filmpjes... die op hun site worden gepost. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal 10 van de jaaromzet. Individuele medewerkers kunnen in het uiterste geval een gevangenisstraf krijgen. De wet is kort na de aanslagen in Christchurch opgesteld. De dader zond zijn daad live uit op Facebook. De tech-industrie is kritisch en vindt dat Australië overhaast te werk gaat. De verdachte van de aanslagen van vorige maand in Christchurch is aangeklaagd voor 50 keer moord en 39 keer poging tot moord. De 28-jarige rechtsextremistische Australiër schoot vorige maand in twee moskeeën in het rond. En daarbij kwamen 50 moskeebezoekers om het leven. Morgen gaat de zaak in Nieuw-Zeeland verder. In Mozambique begint vandaag een grote vaccinatiecampagne tegen cholera. Na de verwoestende orkaan Idai zijn in het land al zeker 1400 gevallen van cholera bekend. De bedoeling is dat er zeker 900.000 mensen worden gevaccineerd... om te voorkomen dat ze ook ziek worden. Artsen zonder grenzen helpt daarbij en heeft inmiddels drie centra waar mensen met cholera behandeld worden. In Uithoorn is vannacht opnieuw een woning beschoten. De twee verdachten werden na een achtervolging door de politie... in een woonwijk in Diemen klemgereden en opgepakt. Vorige week werd in een andere wijk in Uithoorn ook al twee keer een woning beschoten. Ook toen kon een verdachte worden aangehouden. Of de beschietingen met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het weer vrijwel overal droog. In het noordoosten kan nog wel wat regen vallen. Het wordt een graad of 10. Morgen droog en af en toe zon en het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In Noord-Holland nog altijd 18 files. Maar de meeste files geven gelukkig maar een paar minuten vertraging. Eh, het begint ook wat af te nemen, de drukte. Het is nog wel druk op de A2, Amsterdam-Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht zeker 10 minuten vertraging. De A10 Noord springt eruit. Tussen de afrit Volendam en de Koentunnel. Een kwartier vertraging richting Den Haag. A22 Beverwijk-Velsen. Voor de afrit IJmuiden 10 minuten erbij.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 internet. www.zfmzandvoort.nl Two my and let me hold you like I never did before. And I should have tried just to talk about it with you. And then I should have tried to let you go right here. So before you were me.